Een zomerdag, bij ons aan de gracht, daar is laatst een man dood gegaan. Een man aan wie niemand ooit had gedacht, zo eenzaam had hij bestaan. En niemand in de buurt vroeg zich af, waaraan hij gestorven kon zijn. Want niemand die om die man iets gaf, hij stierf van te eenzaam te zijn. Maar op de straat, in de zon, speelde een orgel voor de kinderen. Op de maat, in de zon, danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pyramid. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon, op de maan, dansen de kinderen in de straat. Men deed de jaloezieën omlaag, omdat dat nu eenmaal zo hoort maar buiten wachtte geen mensenhaag, er werd geen snikken gehoord. En op die zomerdag aan de gracht, daar reden geen volgkoetsen voor. Het verkeer werd wel even tot staan gebracht, men wist niet eens waardoor. Maar op de straat, in de zon, speelde een orgel voor de kinderen op de maat. In de zon danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon op de maat dansen de kinderen in de straat.